Jelle Visser met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft vanmiddag in het Katshuis... nog geen definitieve knoop doorgehakt... over nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Ingewijden zeggen dat er eerst nog meer moet worden uitgezocht... voordat er een besluit kan worden genomen. Dinsdag komen de ministers opnieuw bij elkaar... en is er s'avonds een persconferentie. In het Katshuis werd vanmiddag gesproken over nieuwe versoepelingen... zoals de opening van pretparken, dierentuinen en sportscholen. Een voetballer in de eredivisie wordt verdacht van matchfixing met een gele kaart. Dat bevestigt de politie na vragen van de NOS. De speler zou dit seizoen in een wedstrijd een gele kaart hebben uitgelokt... zodat hij of anderen hiermee geld konden verdienen op de gokmarkt. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat één gokker 3000 euro had ingezet op de gele kaart... en daarmee zo'n 13.000 euro won. Twee andere gokkers verdienden zo'n 1000 euro. De voetballer zelf zegt van niets te weten. De woning van PSV-speler Eran Zahavi is vanmiddag in Amsterdam overvallen. Daarbij werden zijn vrouw en kinderen vastgebonden. De dader was mogelijk als pakketbezorger verkleed. Zahavi zou vanmiddag met PSV tegen Willem II spelen... maar de Israëlische speler deed niet mee aan de wedstrijd. Zahavi was al met PSV gearriveerd in Tilburg toen hij op de hoogte werd gesteld. Daarop vertrok hij direct naar zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert. De politie zegt op verschillende plekken in het land mogelijke confrontaties tussen Ajax en Feyenoord supporters te hebben voorkomen. In totaal zijn 13 mensen aangehouden voor verboden wapenbezit zoals knuppels en boksbeugels en voor belediging en bezit van vuurwerk. De politie trad onder meer op in Vlaardingen en Bodegraven. Het weer vanavond vanuit het westen opnieuw onweersbuien. Die trekken vannacht naar het oosten toe. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen af en toe een bui, later breekt de zon wat vaker door. Morgen wordt het tussen de 16 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag is dit weekend dicht bij knopend Burgerveen door werkzaamheden. Omrijders via de A44 staan in de file richting Den Haag.